Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt as we speak afgetrapt in de achtste finales van de Champions League. AC Milan speelt tegen Tottenham Hotspur en in Parijs is de kraker van de avond tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Bij PSG lopen wereldsterren rond als Mbappé, Messi en Neymar. Maar toch heeft het team de afgelopen tijd al vier wedstrijden verloren... en ligt het uit het nationale bekertoernooi. En dat zorgt voor onrust in Parijs, zegt deze verslaggever van RTL die in het stadion is. Het is in ieder geval voelbaar hier. Kim Pembe moest zelfs echt met die fans gaan praten om de boel rustig te houden. Alsjeblieft jongens, kalm, het komt allemaal goed. Ehm, maar je merkt hier rondom het stadion, in het stadion, ook aan de beveiliging. Het is echt na drie keer zo erg als dat wij normaal meemaken. Meer checkpoints, meer politie inzet. Ze verwachten natuurlijk ook al die duizenden Duitsers. Dus je kunt wel zeggen dat het hier nou ja, alles behalve rustig is. Er wordt vanavond nog niet beslist wie er doorgaat naar de volgende ronde. Dat weten we na de returnwedstrijd. Tot nu toe zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. Volgens de laatste cijfers zijn de meeste doden in Turkije geteld. De reddingsoperaties om mensen daar onder het puin te halen zijn gestopt. De kans is nog klein op overlevenden, al werden vandaag nog minstens zeven mensen uit Turkije gered. Ondertussen zijn in Syrië de eerste hulpgoederen aangekomen. De spullen zijn via een speciale grens het land binnengebracht. Al jaren is er in Syrië een burgeroorlog aan de gang... en dat maakt hulp na de aardbevingen lastig. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de grens nu even open is. En dan nog even naar Sarah in Zeeland, want zij heeft een bananenboom in haar woonkamer. Klopt inderdaad, we hebben een hele mooie gele tros met eh, bananen hangen. Ja, normaal groeien ze in de tropen, maar blijkbaar doen ze het ook heel lekker in een woonkamer in Middelburg. Een goed plekje voor je bananenboom en elke dag lekker veel water geven. En dan opeens heb je 60 van die gele kromme dingen hangen. Ja, we werden eigenlijk een beetje gek toen we het zagen. We dachten van, oh jee, we hebben bananen, wat gaaf. En ik denk dat het huis gewoon een, echt een ideale locatie is voor een plant om lekker te bloeien. Hij stond echt voor het raam. Veel sproeien. Dus we hebben er ook wel, eh, ja, ook wel een klein beetje werk aan gehad. En de bananen waren volgens Sarah ook nog hartstikke lekker. Dan nog het weer. Het blijft droog en de komende nacht kan het weer licht vriezen. Morgen eerst veel zon, later meer wolken en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op een aantal wegen is het nog druk, zoals op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord heb je voor de Koentunnel nog 10 minuten vertraging richting Rotterdam. De andere kant op, richting Zaanstad, heb je nog een kwartier op onthoud op de A10 bij Amsterdam Slotermeer. En op de A2 is het nog wat drukker van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. De vertraging is daar 10 minuten.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 Welkom terug in het tweede uur jazz hier bij ZFM. Mijn naam is Marco. Het is nog steeds grijs en bewolkt hier in Zandvoort. Maar we gaan het toch een beetje in een zonnetje brengen. Eh, zeg maar in de huiskamers eh, van de mensen die nu naar mij luisteren. Ik wil graag ook nog even aandacht, eh, onder de aandacht brengen... dat vandaag ook eh, een jazzconcert is in ons eigen theater De Krocht hier in Zandvoort. Vandaag, 12 eh, februari, staat eh, Francesca Tandooi en Max Lonata op het eh, podium. En zij brengen een tribute to the Italian Jazz Club. Tevens vandaag de, de, dezelfde Mike Del Foro. Oh nee, ik haal het helemaal door elkaar, joh. Ook vandaag Mike Del Foro en Hermine Durlo met een tribute to Toet Stielemans. Zoals gewend, het vaste luisteraars voor mij... open ik altijd het eerste uur met een nummer van Toet Stielemans. Deze fantastische... Eh, eh, muzikant met zijn mondharmonica. heeft natuurlijk een hele eigen stijl aan de jazzmuziek gebracht. En ook heel veel invloed gehad op andere mensen. 16 eh, april staat uh, Mirjam van Dam in het Theater de Krocht... met een tribute to the American Songbook en Jiddische Jazz. En 14 mei David uh, Lucas met een tribute to Benny Goodman. Dus zoveel jazz in Zandvoort. En zo gezegd, het is nog steeds grijs en bewolkt hier in Zandvoort. En daarom lekkere vrolijke muziek van Diana Crawl met Temptation. Russet brandy in a diamond glass Everything is made from dreams Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know. that I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. Temptation. temptation. Temptation Canadese pianisten en eh, jazzzangeres. En eh, wie ook uit Canada komt, dat is eh, Matt Dusk. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Matt Dusk. En het is een duet. Een duet samen met onze eigen Dennis van Aarsen. En dan denk je van Dennis van Aarsen, waar ken ik die naam van? Nou, die naam ken je. Dat is namelijk de winnaar van The Voice of Holland ik weet niet meer precies welk jaar. Maar hij heeft ook gewonnen met een, eh, met een, jazz, nummer. jazznummer. Zoals gezegd, een eh, mooi duet van Tennis eh, van Aarsen met, met Dusk met Learning the Blues. Uh, the tables are empty The dance floor's deserted You play the same love song It's the tenth time you've heard it That's the beginning Just one of the clues You've had your first lesson In learning the blues The cigarettes you light One after another help you forget her and the way that you love her.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 The blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying. But you can't forget her But you can't forget her Soon you even stop trying Oh, you'll wipe the floor And you'll wear out your shoes When you feel your heart When you break, feel your heart you break in the blues When you feel your heart break You're learning the blues Matt Dusk en eh, Dennis van Aarsen met Learning the Blues. typische eh, big band muziek, eh, mainstream jazz. En als we het dan toch over duetten hebben, mainstream jazz en big band muziek... mag zeker één naam niet missen die ook wel grote fleur in deze jazzgenre heeft gemaakt. En het is tevens weer een duet. En dat is Tony Bird. nou, ik verspreek me even een stukje terug. Tony Burnett en Natalie Cole. to your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. magic you'll see. Let someone give his heart. Someone who cares like me. Someone. Bennett en Natalie Cole. Ik had net uh, de agenda doorgenomen van uh, het Theater de Krocht. En ik krijg net de melding door dat de concerten voor vanmiddag stijf uitverkocht zijn. Dus eh, naar theater gaan vanmiddag in Zandvoort heeft geen zin, tenzij je natuurlijk kaarten hebt. Maar eh, de, de, concerten voor maart, daar zijn zeker nog kaarten verkrijgbaar. Dus mensen, wees er snel bij, want het is een geliefde theater als het om jazz gaat.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 This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love. Laura Fici, onze eigen Laura Fici. En uh, eh, het dus werd begeleid op trompet door... Eh, nou, het is vandaag niet mijn dag. Meneer Breuls. ik ben zijn voornaam even kwijt. Ruud Breuls, een, hele goede uh, jazz-trompetist. Die heeft gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam. En hij begon zijn carrière, je zult het niet geloven, bij de fanfare Sint Martinez. Maar dan uitgroeien tot zo'n grote jazz trompetist wie eveneens eh, aan het conservatorium in Rotterdam eh, gestudeerd heeft en ook trompet, dat is eh, Jan van Duikeren. Een ben ik een groot fan van. Super trompetist. Komt later in de uitzending nog wat van. Maar waar ik ook een super fan van ben, is van Dennis van Aarsen. Dennis van Aarsen is een, ja, een vrij jonge jongen hij is geboren in Dordrecht en groeide op in de Spijk. Als kleine jongen had hij de droom om artiest te worden. Nou, na heel veel omwegen en afzeggingen eh, deed hij uiteindelijk mee aan The Voice. En hij won met The Voice. Met een nummer eh, eh, wat ook geschreven is door Anouk en omgezet is naar een prachtig jazznummer. Dat, dat heb ik al vaker gespeeld, dat gaan we vandaag niet spelen. Maar wat ik ook nog graag wil vertellen is dat Dennis van Aasje ook zijn eigen tour heeft in Nederland. En hij treedt op met een eh, superleuke big band. En hij heeft een superleuke show. Ik heb hem eh, twee jaar geleden gezien in Haarlem. Waarschijnlijk was het een andere show, maar was ook superleuk. En hij treedt eh, bijvoorbeeld nu op, op 13 april in de clubshow Luxe Live in Arnhem. En de dag daarna, de 14e, ook in april, in de Vloer, in Amersfoort. En die dag daarna weer, de 15e, in, eh, in het theater Neushoorn in Leeuwarden. Dus mocht je van deze fantastische artiest willen genieten... er zijn nog kaarten beschikbaar op, eh, bij deze concerten. Zoals gezegd, van zijn album Forever You, Let's Fall, Dennis van Aars. You look at me from the end of the ball A woman I don't even know you are You look like a queen in that little black dress oh, What could I say that would really impress? Get up from my chair, straighten my tie Cause you got that in common, baby smile in your eyes and the look on your face And tell me that you're feeling up for the chase Don't even speak and don't even think It's all going down before you finish your drink Get up from your chair sight Something is telling me that you just might bestaat uit eh, Rick Mol op trompet en flugelhoorn... Sjoerd Dijkhuizen op tenor sax, Rob van Bavel op eh, piano... en Marius Bates op bas. En dit nummer is opgenomen in 2009 in eh, de Hall in Laren, live opgenomen. Ehm, de techniek laat mij een beetje in de steek vandaag. het volgende wat ik klaar heb staan is van Jan van Duikeren. Jan van Duikeren is een Rotterdamse, ook een ja, nou, niet ook, maar hij is ook een, eh, een trompetist. En hij speelt ook graag op een, eh, een Hij is eh, echt van internationale allure. En hij heeft ook prachtige nummers gemaakt. En hij speelt eigenlijk in een quintet. Ehm, en ook vaak samen met het Metropolitan in Amsterdam. Maar vandaag heb ik een nummer uitgekozen van Jan van Duikeren. Van de JDV4. Het album heet Dear John. En het nummer heet Chinook. Duiker is JD4 van het album Dear John en het nummer Chinook. Ehm, de Rotterdamse trompetist Jan van Duiker, geboren in 1975, eh, is een veelgevraagd solist. En de lijst van muzici en bands waarmee hij gespeeld heeft, is dan ook te lang om op te noemen. Ik heb hem zelf ook al een paar keer live gezien met de band van uh, Candy Dulfer. Maar hij speelt onder andere ook mee in Bluff, Cardenor en de nieuw uh, eh, Nieuw Cool Collective of het Metropoolorkest. Van Duiker is een echt vakman, geen vernieuwer. Sporadisch maakt hij een album Waaronder deze dus. En eh, dat is ook zijn nieuwste album, gemaakt in 2016. En het is wel grappig, want eh, hij houdt niet zo zo van studio's. Deze is ook eh, opgenomen in de, rode, in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En het was eigenlijk bedoeld als jam sessie. En in dezezelfde club is dan ook deze cd ontstaan. Het spel van de trompetist doet denken aan dat van de grote poppers van Waleer. Met verwijzingen naar grootheden als Donald Burnt en Kenny Dorham. Ook titels van de componist refereren aan klassieke stukken van eertijd... zoals eh, Catwalk en Toko, Tokyo Blues. Nou, ehm, Jan van Duiker is ook zeer bekend in Tokio. Als je ook op zijn eh, website gaat kijken waar hij overal toert... is hij minstens één keer per jaar een eh, maand of twee in Japan... en is hij uitverkocht in, het, in, in, in, in Tokio. Maar een andere Nederlandse jazzmuzikant, muzikante moet ik zeggen... dat is een fantastische componist en saxofonist... Ze komt eh, uit Heerenveen, is geboren in 1978 en haar naam is Tineke Postma. En het nummer wat ik ten horen wil brengen is eh, For the Rhythm. For the Rhythm van het gelijknamige album eh, For the Rhythm van Tineke Posma uit Friesland. En ik werd laatst getipt eh, door, voor een eh, Nederlandse zangeres, songwriter, eigenlijk ook een straatartiest. Je kan je afvragen of dit echt jazz is, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is prachtige wereldmuziek. En het is een, een jonge Nederlandse uit Heerlen van 25. En haar naam is Lotte Welda. Ze heeft al opgetreden met onder andere Douwe Pop... En nog een paar andere grote Nederlandse namen. Ze heeft op Pinkpop en op andere grote festivals gestaan. Maar ik wil toch een eh, nummer laten horen. Dan ben ik eigenlijk getipt door een eh, vriendin uit Friesland van me. Eh, dat ze dit graag wilde horen. En het is uh, Lotte Welda. Let it flow. Come on with your heart. Let me take to the light. start a beautiful romance. The rhythm of the waves will guide you on your way back home. Back to mother world, back to where we all belong. zijn alweer aan het einde gekomen van de tweede uur jazz... hier op ZFM uit een grijs en bewolkt Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wil u heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ook bijzonder naar eh, al die mensen in Noord-Holland, Herugewaard, IJmuiden... Friesland, Gelderland, Overijssel en ook in het bijzonder uit uh, die altijd ook naar mijn eh, uitzending luistert. Volgende week is mijn collega Edward aan de beurt. En hij mag zijn uitzending gaan maken hier op ZFM met zijn jazzcollectie. Ehm, ik ga eruit met een, eh, een nummer van een cd... die uitgebracht is door Giel Beelen. Nou, Giel Beelen kent iedereen eh, wel. En uh, Giel Beelen is natuurlijk bekend van 3FM... en van andere radiozenders... waar hij voornamelijk pop en andere dingen draait. Maar hij is ook een groot jazzliefhebber. Hij heeft bepaalde cd's uitgebracht onder Giel Jazz...